5 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Nederland en Japan gaan nauw samenwerken op sportgebied... in de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020. Minister Schippers heeft erover afspraken gemaakt tijdens een werkbezoek aan Japan. Het is de bedoeling dat Nederlandse en Japanse bedrijven en universiteiten... samen ideeën gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld het bouwen van sportcomplexen op water. Schippers leidde afgelopen week een economische missie in Japan... met ruim 30 Nederlandse bedrijven. Bij de recente Syrische en Russische luchtbombardementen op de stad Aleppo zijn volgens de VN bijna 500 mensen gedood en zo'n 2000 gewond geraakt. VN-chef Ban Ki-moon noemde de bombardementen op de rebellen in Oost-Aleppo de zwaarste luchtaanvallen op het gebied sinds de oorlog bijna zes jaar geleden begon. Pan is blij met de gevechtspauze in Aleppo die tot en met maandag moet duren. Zuid-Afrika wil zich terugtrekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Het land heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de VN, schrijven Zuid-Afrikaanse media. Het strafhof zou Afrikaanse landen niet goed behandelen. Sinds de oprichting van het hof in 2002 zijn er alleen nog maar Afrikanen gedaagd. Er heeft zich nog nooit eerder een land teruggetrokken uit het internationaal strafhof. Wel kondigde Burundi eerder deze maand ook al aan eruit te willen stappen... vanwege ruzie over de mensenrechten situatie in het land. De Braziliaanse justitie heeft 21 bestuurders van mijnbouwbedrijven aangeklaagd voor doodslag en ernstige milieuvervuiling vanwege een ramp in het zuidoosten van het land. Daar begaf bijna een jaar geleden een dam van een ijzerertsmijn het, waardoor een dorp werd overspoeld met giftig afvalwater. 19 mensen kwamen om. Volgens de aanklagers wisten de bestuurders dat de dam op breken stond. Het weer, het is vooral landinwaarts nog erg koud, rond de 3 graden. Op sommige plekken hangt een mist die pas laat in de ochtend oplost. Overdag eerst wat zon, later meer kans op regen bij een graad of 12. In het weekend meer kans op zon, maar het blijft fris, zo'n 11 graden.